De toekomstige premier van Curaçao, Schotten, zei dat dit een dag is van veel emoties. Morgen zal minister Heers in het woord voeren tijdens de eerste eigen statenvergadering van Sint Maarten. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog.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 Formateur Rutte ontvangt hem maandag net als VVD-mede-onderhandelaar Edith Schippers... die minister van Volksgezondheid wordt. Zeker is ook dat Jan Kees de Jager minister van Financiën blijft met VVD'er Frans Wekers als staatssecretaris. Voor de VVD wordt verder Fred Teven staatssecretaris op Veiligheid en Paul de Krom op Sociale Zaken. CDA-interimvoorzitter Henk Bleker wordt staatssecretaris van Landbouw. Noord-Korea heeft westerse journalisten toegelaten tot het land met het oog op een grote gebeurtenis morgen omdat de communistische partij 65 jaar aan het bewind is, wordt er een grote militaire parade gehouden. Er gaan geruchten dat de toekomstige leider Kim Jong-un dan zijn debuut in het openbaar zal maken. Hij is de zoon van de huidige leider Kim Jong-il en werd vorige week op het partijcongres gepresenteerd als opvolger van zijn vader. Bij een ongeluk op de A28 bij Leusden is een vrouw om het leven gekomen. Een vrachtwagen wilde een file op de linkerbaan ontwijken door naar de rechterbaan te rijden. Daar botste hij tegen de auto van de vrouw. De chauffeur van de tankauto is aangehouden op verdenking van dood door schuld. De A28 is enkele uren afgesloten geweest. In Belgrado hebben enkele duizenden mensen geprotesteerd tegen de Gay Pride die morgen in de stad wordt gehouden. Het protest was georganiseerd door een conservatieve organisatie die homoseksualiteit tegennatuurlijk vindt en een gevaar voor de traditionele familiewaarden. In 2001 werd voor het eerst en het laatst een Gay Pride gehouden in Servië. Die werd toen verstoord door rechtsextremisten. In Rotterdam heeft Jong Oranje de eerste